uur. Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Beirut is een gijzeling aan de gang in een bank. Een gewapende man houdt minstens zes mensen vast in het gebouw in de hoofdstad van Libanon. Hij zegt dat hij 200.000 dollar wil opnemen van zijn eigen spaarrekening. Maar banken mogen mensen niet zoveel geld meegeven omdat het land in een crisis zit. De politie probeert met de man te onderhandelen. Boeren kunnen waarschijnlijk geen lening meer krijgen als hun bedrijf in de buurt van een Natura 2000 gebied zit, zegt de Rabobank. Door de stikstofproblemen is het niet duidelijk of boerenbedrijven bedrijven in de buurt van zo'n beschermd natuurgebied wel kunnen blijven bestaan. En dus wil de bank er geen geld meer in pompen. Rond die natuurgebieden heb je nu echt te maken met beklemming en daar is eigenlijk geen ruimte om daar nog een bedrijf te laten uitbreiden. Als boeren in die gebieden overstappen naar duurzame opties, zoals minder koeien op meer land, dan kunnen ze nog wel geld lenen. Er komt een onderzoek naar een ijzeretende bacterie die huishoudt in Zeeland. De bacterie vreet zich dwars door het ijzer en staal van boten heen. Die roesten daardoor 50 keer sneller dan normaal. Mogelijk kan de bacterie ook de stalen damwanden van het kanaal van Gent naar Terneuzen aantasten. Belgische onderzoekers gaan kijken hoe de ijzeretende bacterie zich verspreidt. En met dit warme weer gaan een hoop mensen erop uit met een bootje. Op het water rond Enkhuizen in Noord-Holland wordt veel gevaren door jongeren. Die scheuren er behoorlijk op los. Het is wel voor de kinderen gevaarlijk. Ze hebben geen idee wat ze gaat. Er gaan een paar bootjes achter elkaar met motors van papa natuurlijk. En dan racen door het polder. Eh, hier in die hele streek mag je niet hard varen, officieel. Maar ja, ik doe het zelf ook wel eens. Dus, uh. Buren die vlakbij het water wonen zijn wel klaar met de herries. Begrijpelijk zegt deze jongen met bootje. Maar zachter varen? Dat niet. <laughs> dat niet. Nee, maar ik vind wel dat er gewoon een plek moet komen waar wij gewoon wel een beetje vol gas kunnen gaan. Waar niet veel mensen zijn en gewoon een klein plekje waar wij eh, snel kunnen varen zoals dit. De politie snapt dat het gesjees irritant is, maar zegt ook dat pas te kunnen ingrijpen als er een keer aangifte wordt gedaan. Het weer, echt eh, weer om eh, lekker in een bootje te zitten. Zonnig, tropische temperaturen aan de kust 28 graden, in het zuiden 33.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 Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz escucha. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace un lado al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. un lado al mundo a la Cuando no estén hoy manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo.